Ze keerde na de Tweede Wereldoorlog terug naar haar geboorteplaats Zwolle... maar werd door haar huwelijk met een Pool niet meer als Nederlandse beschouwd. Wijnberg dreigde het land te worden uitgezet en emigreerde naar Israël en later naar Amerika. Minister Klink zegt dat de vrouw ongepast is behandeld door de Nederlandse overheid. Hij noemt Wijnbergs verbittering alleszins begrijpelijk. Klink zal haar maandag ontmoeten bij de herdenking van de bevrijding van het kamp Westerbork. Journalist Ad van Liemt heeft een boek geschreven over het leven van Selma Wijnberg, die nu 87 jaar is. Financieel adviseurs zijn vorig jaar bijna vier keer zo vaak in de fout gegaan als in 2008. Blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM heeft vorig jaar meer dan 400 keer opgetreden tegen financieel adviseurs. Voor onze toezichthouder ging het om slechte adviezen, ondeskundige en onbetrouwbare ondernemingen en adviseurs die geen vergunning hebben. De AFM trok vorig jaar 31 vergunningen in en legde 23 keer een boete op. In één geval is aangifte gedaan. De grote stijging van het aantal overtredingen komt mede doordat de AFM financieel adviseurs strenger is gaan controleren. De politie heeft in de Bijenkorf in Amsterdam een winkeldief in zijn been geschoten. Een beveiliger betrapte de man op diefstal waarop de dief met een mes begon te zwaaien. De gealarmeerde politie waarschuwde hem dat hij zijn mes moest neerleggen, maar dat deed hij niet. Agenten hebben de man daarop in zijn been geschoten. Het incident was op de parfumafdeling van het warenhuis op de begane grond. De man is naar een ziekenhuis gebracht en een deel van de bijenkorf is gesloten. Het weer in het westen zonnig, in het oosten overwegend bewolkt. Maxima ongeveer 13 graden vanmiddag.